11 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Het gaat niet goed met warenhuisketen Hudson's Bay in Nederland. Dat schrijft het Duitse zakenblad Wirtschaftwoche. Uit interne documenten van het moederbedrijf Karstad... zou blijken dat een faillissement of sluiting... de meest zinvolle oplossing zou zijn. In totaal zijn er 15 filialen van Hudson's Bay in Nederland. Hudson's Bay Nederland wil niet reageren op de berichtgeving. Burgemeester Halsema van Amsterdam stelt een onderzoek in... naar het optreden van de politie voor de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Juventus. Wordt bekeken of de agenten proportioneel handelden. Toen Ajax-fans bij de arena fakkels afstaken, wat vooraf verboden was... greep de ME in. Er werden onder meer een waterkanon en politiepaarden ingezet... om supporters uiteen te drijven. Volgens Omroep AT5 waren onder de groep ook kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging noemde de politieactie buitenproportioneel en vond het uitlokking door de politie. In de Pakistaanse stad Quetta zijn bij een bomaanslag zeker 16 doden gevallen. Zo'n 30 mensen raakten gewond, veel van hen verkeren in levensgevaar. De bom ontplofte op een groentemarkt in een Sjiïtische wijk. Lijkt erop dat het doelwit een etnische minderheid was. Wie er achter de aanslag zit is nog onbekend... maar Soenitische extremisten waren vaker verantwoordelijk voor dit soort aanslagen. In de strijd tegen overgewicht komen zo'n duizend nieuwe watertappunten op scholen. Staatssecretaris Blokhuis stelt daar 2 miljoen euro voor beschikbaar. Over die watertaps waren al afspraken gemaakt. Blokhuis zegt dat veel schoolpleinen ook na schooltijd worden gebruikt om te spelen en te sporten. Hij denkt dat kinderen door de tappunten sneller water gaan drinken... dan dat ze naar de supermarkt gaan voor een blikje frisdrank. Scholen die zich aanmelden kunnen driekwart van de kosten voor een watertappunt vergoed krijgen. Het weer, veel bewolking met op de Waddeneilanden kans op een winterse bui. Het wordt maximaal 9 graden.